1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen in Gaza lijkt zich uit te bereiden naar de westelijke Jordaanoever. Bij gewelddadigheden daar zijn zeker 10 Palestijnen gedood, melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Een aantal Palestijnen werd volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid doodgeschoten... toen ze met stenen naar militairen gooiden. Verder wordt gemeld dat er met molotovcocktails is gegooid naar het Israëlische leger. De koepelorganisatie voor GGD's wil dat een nieuw kabinet honderden miljoenen extra uittrekt voor publieke gezondheid. Dat geld moet ertoe leiden dat Nederland in de toekomst beter is voorbereid op infectieziekten. Dat zegt coronamanager Nicolette Richter van de GGD-koepel in Nieuwsuur. Met het geld kunnen de GGD's meer mensen aannemen met verstand van infectieziekten. En kan er een speciale crisisorganisatie komen tussen het ministerie van Volksgezondheid en de regionale GGD's. Na een klopjacht van vier dagen heeft een Fransman die wordt verdacht van een dubbele moord zich overgegeven. De 29-jarige man had zich verstopt in de bossen van de Cevennen nadat hij zijn baas en een collega zou hebben doodgeschoten vanwege een conflict over zijn rooster. Honderden politiemensen en antiterrorismeagenten zochten met speurhonden en helikopters naar hem. Volgens de lokale autoriteiten gaf hij zich over omdat hij extreem uitgeput was en geen hoop meer had op ontsnapping. Twee mannen die in Amsterdam terecht stonden voor belediging van homo's... zijn veroordeeld tot taakstraffen van 30 en 50 uur. Ze moeten ook honderden euro's schadevergoeding betalen. De daders spuugden vorig jaar twee homo's die hand in hand liepen in het gezicht. Ook scholden ze hen uit en zetten ze filmbeelden op internet.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 You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started blood days of young, better run for cover.